Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Nabestaanden van vijf weken door een vergissing van het Turkse leger werden gedood... krijgen een schadevergoeding. Dat heeft de Turkse regering bekendgemaakt. De Koerdische smokkelaars werden bij de grens met Irak gebombardeerd door het Turkse leger. Dat zijn aanzag voor terroristen van de PKK. In de VS kiezen inwoners van de staat Iowa vandaag de republikein... die het volgens hen in november moet opnemen tegen president Obama... Favoriet is zakenman en mormoon Mitt Romney, die ook aan kop gaat in landelijke peilingen onder republikeinen. Na Iowa houden de andere 49 staten republikeins voor verkiezingen. Schiphol heeft vorig jaar een recordaantal van 49,8 miljoen passagiers verwelkomd. Dat betekent dat de luchthaven qua passagiersaantallen weer de op drie na grootste van Europa is, na London Heathrow, Frankfurt en Parijs. Het aantal bestemmingen vanaf Schiphol nam vorig jaar toe naar 313. De schoonmakerstaking breidt zich uit. Vanaf vandaag wordt op een aantal kantoren, scholen en banken niet meer schoongemaakt. Gisteren begon de actie op zo'n 10 treinstations. Schoonmakers eisen een betere cao en meer respect. Ze willen doorbetaling bij ziekte en meer tijd om hun werk te doen. Zanger Youssou Doer doet mee aan de presidentsverkiezingen in zijn vaderland, Senegal. De 52-jarige artiest, onder meer bekend van zijn wereldhit Seven Seconds, wil eind volgende maand president Wadde verslaan. Zijn keuze om mee te doen aan de presidentsverkiezingen noemt hij een daad van opperste vaderlandsliefde. Op een landgoed van de Britse koninklijke familie in Norfolk zijn door een voorbijganger menselijke resten gevonden. Er is nog niet bekendgemaakt in welke staat het lichaam zich bevond.